van Kan met het nws Journaal. Een helikopterongeluk in Nepal heeft aan vier mensen het leven gekost. Onder de doden zou een Nederlandse arts zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag onderzoekt of dat klopt. De helikopter had hulpgoederen gebracht naar een gebied dat zwaar getroffen is door de aardbevingen. Op de terugweg naar de basis vloog het toestel tegen stroomkabels, stortte neer en vloog in brand. De AOW-leeftijd gaat sneller omhoog dan eerder de bedoeling was. De Eerste Kamer heeft daarmee ingestemd. Het betekent dat mensen al in 2021 tot hun 67 e doorwerken... in plaats van in 2023. Dat de AOW-leeftijd wordt verhoogd van 65 naar 67 jaar... is in 2012 al besloten. Na 2021 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Dat zou kunnen betekenen dat de AOW-leeftijd in 2030 op 68 ligt. De Franse politie heeft in Parijs en Calais migrantenkampen ontruimd. In het illegale kamp in Parijs, onder een brug, zaten inmiddels meer dan 350 migranten. Vooral uit Soudaan, Eritrea en Somalië. Het kamp moest volgens de autoriteiten worden ontruimd vanwege de slechte hygiënische omstandigheden. De migranten zijn naar andere opvangplekken gebracht. Ook in de havenstad Calais verliepen de ontruimingen rustig. Daar zijn twee kampen leeggehaald waarin zo'n 145 mensen bivakkeerden. De Franse politicus Jean-Marie Le Pen stapt naar de rechter omdat hij uit het Front National is gezet, de partij die hij ooit zelf oprichtte. Begin mei werd hij door het partijbestuur geschorst vanwege een aantal controversiële uitlatingen. Zo noemde hij de gaskamers een detail van de Tweede Wereldoorlog. Zijn dochter Marine wil als partijleider van het Front National juist wat meer afstand nemen van het extreemrechtse imago van de partij. Haar vader vindt zijn schorsing onterecht en wil erover een uitspraak van de rechter. Het weer, het is bewolkt en 14 tot 17 graden. Later in de middag kan, wat meer, kan weer wat regen vallen. Aan zee staat een harde tot stormachtige wind. Morgen periode met zon en in het noorden nog een enkele bui. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt nog mee met de drukte op de wegen in de Randstad. Wel wat eh, dagelijkse file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen de afrit Bunschoten en knalp het Hoevelaken 3 kilometer. De A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft-Noord en de afrit Berkel en Roderijs 4. En de N15 Maasvlakte Rotterdam. Bij Spijkenisse 6 kilometer langzaam rijden en stilstaan.